dat elke Iraanse aanval op Amerikanen of Amerikaanse bases... zal worden beantwoord met verwoestende vergeldingsmaatregelen. De ambassadeur herhaalde dat de aanvallen van Amerika nodig waren... om de ontwikkeling van kernwapens door Iran te stoppen. De Iraanse VN-ambassadeur zei dat de VS met de aanvallen heeft besloten... om diplomatie te verwoesten. Het Iraanse leger zal volgens hem beslissen over het moment, de aard en de omvang van een proportioneel antwoord. De Amerikaanse aanvallen werden in de Veiligheidsraad veroordeeld door Rusland en China. In Arnhem is gisteravond iemand op straat overleden na een incident. De politie kan niet zeggen wat er is gebeurd. Berichten over een schietpartij zijn niet bevestigd. Na de vondst van het lichaam in de wijk De Laar was er veel politie op de been. Enkele agenten droegen kogelwerende vesten. Een woning in de buurt is door de politie doorzocht... en ook op het dak van die woning is onderzoek gedaan. Naar verwachting wordt later vandaag meer duidelijk over wat er in Arnhem is gebeurd. Rijkswaterstaat is gisteren aan het eind van de middag begonnen met het afsluiten van wegen vanwege de NAVO-top. De afsluitingen zijn nodig om regeringsleiders en andere delegatieleden veilig naar Den Haag te brengen. Daar is de top op dinsdag en woensdag in het World Forum. Zo is de hele A44 afgesloten, net als een deel van de A5. Op de A4 zijn minder rijstroken beschikbaar en ook provinciale wegen zijn dicht of beperkt open. Rijkswaterstaat roept mensen in de regio Den Haag de komende dagen te mijden en zoveel mogelijk thuis te werken. Het weer, vooral in het westen, kan er vannacht een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. Er staat een matige tot krachtige westenwind. In de ochtend meer buien vanuit het westen. In de middag is de zon vaker te zien. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.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 Don't let me down, down, down, down. All night, give me metal. All night, give me metal. All night, give me metal. Yeah, don't let me down, down, down, down. All night, give me metal. All night, give me metal.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 Chios is een van de grotere Griekse eilanden en ligt voor de kust van Turkije.